8 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De vier oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie... hebben grote kritiek op de justitiebegroting. De partijen willen aanpassingen, anders is de kans groot... dat de begroting sneuvelt in de Eerste Kamer. Gisteren verscheen een kritisch rapport over de bezuinigingen... bij het Openbaar Ministerie. Vandaag komt de begroting aan de orde in de Tweede Kamer... tijdens de algemene beschouwingen. In Libië worden vluchtelingen vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Op de website Vice zijn beelden te zien van een vluchtelingenkamp net buiten de hoofdstad Tripoli. Veel mensen zijn ziek en hebben te weinig eten. Militieleden houden de vluchtelingen in bedwang met zwepen en waarschuwingsschoten. De vluchtelingen in Libië komen vooral uit Somalië en Eritrea. Ze willen doorreizen naar Italië. Bij een grote vechtpartij in een Duits aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn negen mensen gewond geraakt. Vluchtelingen kregen ruzie met elkaar toen iemand in een rij voordrong. De ruzie in het aanmeldcentrum in Elwangen ontaarde in een massale vechtpartij toen steeds meer mensen zich ermee gingen bemoeien. En uiteindelijk gingen twee groepen van in totaal 150 mensen met elkaar op de vuist. In Den Haag gaan vanochtend duizenden politiemensen vier ministeries blokkeren. Het gaat om de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Veiligheid en Justitie. Politiemensen zullen de departementen afsluiten met voertuigen en een menselijke keten. Politiebonden voeren al lange tijd actie voor een betere CAO. PSV heeft het eerste duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In eigen huis won het verrassend met 2-1 van Manchester United van trainer Louis van Gaal. De Engelsen kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar vlak voor rust maakte PSV gelijk en kort na rust viel de 2-1. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanavond vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien, soms met zware windstoten. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam tussen Dorp en Hoofddorp 17 kilometer file. Komt door een ongeluk de andere kant op bij knooppunt Burgerveen. Dat is dus richting Den Haag gebeurd. Daar zijn maar twee rijstroken open en daar staat ook 7 kilometer file. Het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam kan in beide richtingen beter via Utrecht omrijden over de A12 en de A2. Op de A5 is het ook extra druk door de problemen op de A4.